Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een groot deel van de staten gaat gebukt onder noodweer. Een stormfront dat zich van noord naar zuid uitstrekt... leidt tot zware windstoten, veel regen, hagel en sneeuw. Vanwege het slechte weer zijn honderden vluchten geannuleerd... en veel wegen afgesloten. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt ook voor mogelijke overstromingen... langs Lake Michigan in het noorden. Inwoners van Chicago moeten rekening houden met golven tot 5,5 meter hoog. Het slechte weer heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Aan de zuidrand van de Australische stad Sydney zijn gisteren bosbranden uitgebroken. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar leidde vandaag weer op. Het vuur rukt op in noordwestelijke richting. De brandweer heeft 500 mensen, 100 brandweerwagens en 15 vliegtuigjes ingezet. Bewoners van een aantal wijken moeten een schuilplaats zoeken omdat het voor evacuatie te laat is. Er zijn geen berichten over gewonden. In Oekraïne zit al meer dan een half jaar een Nederlands-Azerbeidjaanse journalist vast. Fikret Husseinli werd in oktober opgepakt op verzoek van Azerbeidzjan dat zijn uitlevering wil vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens. Husseinli zegt dat dat land hem wil arresteren vanwege zijn kritische berichtgeving. Husseinli leidt in Amsterdam de Azerbeidjaanse online nieuwsorganisatie Turan dat kritisch staat tegenover de regering van Azerbeidzjan. Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de Grand Prix van China. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo won de race voor Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen. Verstappen startte ook als vijfde, maar kon vrij snel opklimmen naar de derde plaats. Hij zakte naar plaats vier en in de slotfase maakte hij een fout bij een inhaalmanoeuvre, waardoor zijn auto spinde. Verstappen was daardoor kansloos voor een podiumplaats. Het weer. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noorden weg. De zon breekt nu en dan door, maar later opnieuw kans op een paar buien... en het wordt een graad of 17.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 Dan gaan we nu naar een Nederlandse zangeres, Susha Citroen. Die heeft eh, ook haar sporen ruim verdiend. En ik heb hier een opname waar zij, een opname uit 89 zelfs... waar zij een stuk brengt van George en Ira Gershwin. Shall We Dance. En we horen Susha Citroen zingen. Albert Serco op de piano. Jan Voogd, daar is hij weer, op de bas. Martin van Duinhoven op het slagwerk. En good old Fred Leeflang eh, op de sopraansax. Fred Leeflang, de Haarlemmer, die eh, een spierziekte heeft... en in het rosa spier <laughs> eh, huis verblijft al enige tijd. En eh, die daar nog recent een opname heeft, eh, een cd heeft gemaakt... waarvan de opbrengst voor eh, een stichting is die die spierziektes bestrijdt. En die cd die is afgelopen week zonder hem uiteraard in Haarlem ten doop gehouden. Maar goed, we gaan nu naar Susha Citroen, Shall We Dance... Shall We Dance van Gershwin. Drop that long face, come on, have your fling. Why keep nursing the blues? If you want string. Put on your dancing shoes, stop wasting time. Put on your dancing shoes, watch your spirits fly. Shall we dance or keep on moping? dance and walk on. Susha Citroen, Shall We Dance. Ik ga nog een stuk laten horen van deze cd. Weer met Fred Leeflang. Uh, zojuist hoorden we hem op de sopraansax. Ik kan even niet beoordelen waar hij dan uh, hierop speelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Uh, we gaan luisteren naar dezelfde bezitting. Susha Citroen. High Fly. old ways seem to have passed us by these days. Life is in high fly. People walking round, living in a day high above the ground with their crazy ways all about the town, acting silly while they fly. high Highfalutin crowds in the foreign cars, living in the clouds. They're shooting for the stars they can never see, like the way it ought to be. keeps our by these days. Life is in high climb. Everybody's hip, every kind of sound comes from every lip, and everybody's down about to really flip, acting phony while they fly. slagwerk de laatste, de laatste slag. Susha Citroen was dat. ZFM Jazz op deze zondag zit er weer op, dames en heren. En eh, eh, graag tot de volgende keer. Volgende week zondag nieuwe ronde, nieuwe presentator, nieuwe prijzen. Eh, graag tot dan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je een gezellige ochtend had. En wij gaan stoppen. dit programma beëindigen met de Basie All-Stars. Allemaal grote jongens. Coleman Hawkins, Lester Young, Roy Eldridge, Doc Cheatham... Vicky Dickinson, Joe Jones, Freddie Green.